Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Onderwijs en de overheid moeten snel maatregelen nemen om personeelstekorten te voorkomen. Dat staat in een gezamenlijk rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken, de werkgevers en de vakbonden. Van alle leraren en ambtenaren heeft 70% over 10 jaar een andere baan of is met pensioen. Omdat het lang duurt om mensen op te leiden moet er snel iets gebeuren om de continuïteit te waarborgen. De prijs van de jonge jury voor het beste jeugdboek is toegekend aan Francine Ome. In de jury zitten lezers van 12 tot 16 jaar. Ome won met haar boek Hoe overleef ik mijn vriendje en hij mij. Het is de vierde keer dat ze de prijs van de jonge jury wint. Er wordt tijdelijk geen drinkwater gewonnen uit de Maas. Waterleidingmaatschappij Limburg is ermee gestopt nadat bij Luik duizenden liters olie in de rivier waren gestroomd. Het vervuilde water bereikt op zijn vroegst over drie dagen de plek waar water uit de Maas wordt gehaald. In de tussentijd haalt de waterleidingmaatschappij Limburg drinkwater uit grondwaterputten. De olie in de Maas is waarschijnlijk afkomstig van een schip. Minister Heersballin wil de verpleegkundige Lucia de Berk een ruime schadevergoeding geven. De gedachte dat iemand 6,5 jaar onschuldig in de gevangenis heeft gezeten is ijzingwekkend, zei de minister. Hij heeft daar een brief geschreven en wil binnenkort met Lucia gaan praten. Het Hof in Arnhem sprak de verpleegkundige vanochtend vrij van zeven moorden en drie pogingen daartoe. Daarvoor was ze veroordeeld tot levenslang. De KNVB is gestopt met de verkoop van kaarten voor neutrale vakken voor de bekerfinale tussen Feyenoord en Ajax. De bond kan niet garanderen dat de kaarten niet in handen komen van supporters van de twee clubs of bij mensen die een stadionverbod hebben gekregen. Volgens de KNVB is de controle op alle kaarten die zijn uitgegeven waterdicht. Het weer.